Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De vijf mannen die zaterdag in Assen werden opgepakt... na het overlijden van een man in een speeltuin... worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Gisteren werden ze vrijgelaten omdat niet was gebleken... dat ze hem hadden mishandeld. De overleden man was zaterdag mogelijk betrokken bij een zedendelict... met een meisje van vier. Haar vader sprak de man aan en probeerde hem tegen te houden... toen hij weg wilde fietsen. Daarbij ontstond een worsteling. De vier andere mannen hielden hem daarna vast. Waardoor de man is overleden is nog niet bekend. Op de G7-top in het Franse Biarritz is een akkoord bereikt over hulp aan het Amazonegebied. De wereldleiders hebben afgesproken dat Brazilië en de buurlanden 18 miljoen euro krijgen om de branden in het regenwoud te bestrijden. De Braziliaanse milieuminister is blij met de hulp, maar president Bolsonaro zegt dat de Franse president Macron de hulp gebruikt als dekmantel voor een aanval op de soevereiniteit van Brazilië. President Trump sluit niet uit dat hij binnenkort een ontmoeting heeft met de Iraanse president Rouhani. Bij de afsluiting van de G7-top zei Trump dat hij openstaat voor zo'n ontmoeting als de omstandigheden juist zijn. Als het inderdaad gebeurt zou dat een grote diplomatieke doorbraak zijn. De verhouding tussen de VS en Iran is uiterst gespannen sinds Trump het atoomakkoord met Iran opzegde. Tijdens de G7-top was de Amerikaanse president opvallend mild over de Iraanse leiders. Hij zei niet uit te zijn op een machtswisseling in het land. De derde etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Sam Bennett. De eerste renner was na een rit van 188 kilometer in Alicante... de snelste in de massasprint. De Nederlander Pascal Jacobsen eindigde als zevende. Nicholas Roach blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm... met in het oosten kans op een onweersbui. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en op veel plaatsen tropisch... met temperaturen boven de 30 graden. Ook woensdag heet, maar dan wordt de warmte later op de dag... wel verdreven door onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de provincie. De meest opmerkelijke staan op de A4 richting Amsterdam bij Knoop het Nieuwe Meer. 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de ringweg. Dan de A9 richting Alkmaar bij Haarlem-Zuid. En op de A9 richting Diemen bij het AMC 8 kilometer met zo'n 7 minuten vertraging. Dan de A10, de ringweg Amsterdam. Daar staat tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.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 Met de beste hits van nu. It's my favorite, but you can keep it en de lekkerste van toen. jouw Well, could be anywhere in the USA. Texas, Tennessee, down in FLA. Oh, when the weekend falls and all the girls come out, well, that's what a country boy's life is all about. Well, there's a band or a jukebox everywhere we go. Get in the car, turn up the radio. Van de Bellamy Brothers met Country Beat. Als jij je afvraagt waar je naar luistert, dan weet je dat zo langzamerhand wel. Hè? Nashville Country Radio. Twee uur lang zijn we weer bij je met de lekkerste country. Afgewisseld met Amerikanen en Bluegrass. Wat gaan we doen de komende twee uur? Natuurlijk weer het Spotlight album. Twee nummers van het album. Kom on over. Shania Twain is aan de beurt, jawel. En in het tweede uur natuurlijk ook de Nashville Spiegelplaat. We doen weer een greep in onze digitale brievenbus. Kortom, twee uur lang helemaal bomvol. Dus gaan we gauw verder. Met de formatie die bluegrass en southern rock maakt. American Drive en de Willow Creek Dam. In the big pine woods on Willow Creek Mountain. It's where I was raised to be a man. It seems all the good things that's fond in my memories are tied to that Willow creek land. rose alive from the tree. The water is rising on Willow Creek Mountain from the dam that they said it had to be. So down the man that dams up the river. Damn the man who drowned the life I've known. Damn the world that's the ashes that once was my home. They moved Daddy's grave off Willow Creek Mountain to a strange ground that he's never known. When the cold waters cover Willow Creek Mountain, her beauty will fade with the land. The world won't remember Willow Creek Mountain for the price paid for progress of man. Slow down the man that dams up the river. Damn the man who drowned the life I've known. Damn the world that's so ever changing. For it brought me up by Willow Creek. songs of the river. Damn the man who drowned the life I've known. Damn the world it's so ever changing. Ford robbed me of my Willow Creek home. Ford robbed me of my Willow Creek home. Dat waren eh, American Drive en de Willow Creek Dam. Ik zei het net al, we doen weer een greep in onze digitale brievenbus. Want heel veel artiesten hebben weer info gemaild met hun nieuwe single of singles die ze inmiddels al uitgebracht hadden. Waarvan ze wilden weten of wij die onder de aandacht van jullie wilden brengen. Zoals de volgende ook, uit Ierland komt hij. Zijn naam is Brandon Kelly en dit is Our Crusade. En mocht je zelf natuurlijk weer wat willen sturen, info Dat is nog steeds het e-mailadres. En dan is het nu tijd inderdaad staat voor Kelly. Cast a stone if you're all alone and watch the river flow. Don't waste your time lost in your mind, some things you'll never know. I miss you more than I did before and it's hard for me to say. Love isn't love if it isn't shared. chances to love. Raise the flag at the color show. You're never letting go. begin the search for something new I've come to learn that every turn is leading me to you it's our crusade we've yet to take, a story left untold. Turn the page together, let's never be alone! over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Why you talking? putting them lips right here, them lips right here. You should be putting them lips right here. They look lonely and need some kissing. So why you sitting way over there? Bring them on over, you got my permission, baby, to get to putting them lips right Ook zo'n held Trace Atkins en Damn Lips on Mine. Uit 2012 alweer. Bij Nashville ben je gewend dat we country afwisselen met bluegrass en Americana. En daar is het nu tijd voor geworden. Ze komt uit Boise, Idaho. Haar naam is Eileen Jewel en dit is Bang Bang Bang. but he's a real sharpshooter. I don't believe he's got an arrow and bow. People all think he just couldn't be cute. but I saw him down at the gun show. He appeared to be about two years of age. A really freaky thing to see. He was bragging about his sawed-off six-gauge, hidden right up his tattered sleeve. I asked him if the gun had a sight. How can you hit your mark that way, little Cupid? He just laughed outright. He said, I don't take aim, I just bang, bang, bang. I don't take aim, I just bang, bang, bang. fired off a few hot rounds. Right into the sorry crowd. No blood, no gore, no one hit the ground. They all just fell in love whoever they happen to be around. It's funny until it happens to you. Be sure you stay well out of his way. Love is careless, random, and cruel. He don't take aim, he just. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang. als je denkt dat deze dame alleen maar Americana muziek maakt, dan vergis je je eigen lelijk. Want ze heeft in 2010 zelfs het album Butcher Haller uitgebracht. En dat is een album vol met Loretta Lynn covers. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ga eens eventjes in ons Nashville archief duiken om te kijken of ik die kan vinden. Want dat lijkt me wel heel leuk om daar gewoon een keer een spiegelplaat van te maken. En suggesties voor een spiegelplaat zijn natuurlijk ook altijd welkom. Info at Dat is inmiddels ons overbekende e-mailadres. De Pistol Annie's. Ja, deze drie dames hebben in 2011 het album Hell on Heels uitgebracht. En van dat album ga ik een liedje draaien dat gaat over een vrouw die haar man verlaat en een tijdelijk onderkomen zoekt, maar de jaren nog steeds niet verhuisd is. Dit is Trailer for Rent. I left the pain zone.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 me hold you, baby, and I will mend your broken heart. If you need someone to love you, if you want someone to care, baby, you're looking at If you need someone to love you, if you want someone to care, baby, you're looking at him. de Limburg Ierse country-formatie de Moonlight Riders met Looking at Him. En als je een beetje bekend bent met de Nederlandse country scene, dan weet je dat deze band de voorloper was van Cash on Delivery. En over Nederlandse countrybands gesproken, op zaterdag 28 september van dit jaar zal de eerste editie van het Country Festival Beeg plaats gaan vinden. In Grevenbicht aan de Weg vereist een gezellige muziek- en genietfestival. Eten, drinken, kopen hebben dingetjes, workshops, schapen drijven, jammen demonstraties met paarden en ponies en vijf topbands op het podium. Onder andere Cedar Springs uit Limburg, Gentle Blue uit Zuid-Limburg, Derek Pack moet ik zeggen uit Duitsland, Violet Tale uit Limburg en de Country Rings uit Zuid-Holland. Lijkt je dan nou een heel leuk festival? Kijk dan even op de Facebookpagina van Country Festival Beeg voor de verdere informatie. Gaan we verder met Taylor Swift. Dit is Red. Loving him is like driving a new tijd dat ze nog country muziek maakte. En als ik heel eerlijk ben, had ze dat voor mij ook mogen blijven doen. Uit 2012 was dat alweer Taylor Swift en Red. Americana, daar gaan we nu mee verder. Van het album Starseeds is dit Carrie Powers en Grace and Harmony. 60. like we've never met. You want me to forget, pretend we've never met. And I've tried and I've tried, but I haven't yet. do uit 1961, geschreven door Henk Cochran en Helen Howard, Farron Young en I Fall to Pieces. En als je nou denkt van, hey, die komen bekend voor, maar ik ken dit nummer toch ook van een dame? Ja, dit klopt. Dit was origineel van Patsy Cline. Dat was trouwens ook haar eerste nummer 1 hit in Amerika in de country charge. We gaan verder met Bluegrass, Grassville en The Lonely Tonight. En daarna is het tijd geworden voor onze digitale brievenbus. cheating heart Your bags were by the door. Is it true that you don't love me anymore? How long will it take before I Should have known a girl like you can never love a guy like me. I believed a lie and thought this time that you wouldn't go. You broke my heart and now I'm here so sad and so blue. And tonight you're fine out with your Mr. New. How long will it take before I realize your cheating heart will never be true? take before I realize hebt een... Eh, e-mail. Dat klopt. Uit Engeland kregen we van Eve Marie Barnwood een e-mail. En die stuurde hem naar info@nesvoradio.nl. Zij vroeg aandacht te besteden aan haar single Don't Be Afraid. En dat doen we ook bij deze. Don't be afraid. voor ons Spotlight album. Marlies de Bie uit Zandvoort stuurde een e-mail naar info.nashforradio.nl en vroeg ons aandacht te besteden aan het album Come On Over van Shania Twain. Dit album zorgde voor eh, de definitieve internationale doorbraak van Shania en op het album staan de volgende hits. You're Still The One From This Moment On, Man, I Feel Like A Woman and That Don't Impress Me Much. Maar Marlies heeft vier hele andere nummers uitgezocht. Die gaat allereerst luisteren naar Rock This Country en daarna Love Gets Me Every Time. Zelf een suggestie, nashvilleradio.nl is ons e-mailadres. Dit is het Nashville Spotlight Album. I woke up this morning with a buzz rolling round in my brain. I haven't been drinking, but it feels pretty good just the same. world all done.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 But I couldn't help but want to jump right in when I felt that summer sun beat down. I did what she said I that said don't. Don't. Mama said don't. Mama said don't. Don't you do it now, girl. dat was uit Canada Victoria Banks en Mama Set Don't. En van de ene Victoria gaan we naar de andere. Want uit Nederland kregen we via info.nashforradio.nl de nieuwe single binnen van Victoria Eeman. Dit is Mama's Got a Brand New Daddy.